Hij is eh, vertrokken ehm, hier vanuit de Vliegelandstraat in zijn eh, zwartkleurige Volkswagen Polo. Direct hebben wij deze vermissing als urgent bestempeld. En daarvan hebben we een team grootschalige opsporing geformeerd. De ontvoerde man ontsnapte vandaag zelf uit een huis in België. De hele zaak zou draaien om drugs, een conflict over een grote partij gestolen cocaïne ontvoerder stuurde de familie van de man ook een video waarin hij geblinddoekt te zien was... en waarin werd geëist dat de drugs terug zouden komen. Maar volgens zijn familie heeft hij er helemaal niks mee te maken. Ronald Plasterk is begonnen aan zijn laatste verkennende gesprekken. Eerst kwamen VVD-leider Jesselgus en Omtzigt van NSC langs. En vanmiddag zit Omtzigt er weer, maar dan samen met Geert Wilders. En die twee hebben nog van alles te bespreken, vertelt mijn collega Wilco Boom. Omtzigt en zijn partij vinden dat de grondwet bij de PVV niet in goede handen is. En een twee tweede punt is dat het om zich niet lekker zit... dat Wilders hem de afgelopen dagen van politieke spelletjes heeft beschuldigd op X. Jesselgus zei na haar gesprek dat de partijen samen een heel eind kunnen komen. Nederlanders krijgen steeds minder kinderen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek krijgen vrouwen nu gemiddeld 1 tot 2 kinderen. Ook zijn er steeds meer vrouwen die helemaal geen kinderen krijgen. Komt volgens het CBS doordat mensen onzeker zijn of ze wel een goede baan of huis kunnen vinden. En op de Wallen in Amsterdam liggen sinds kort aparte stoeptegels met kleinere en grotere bollen erbovenop. De gemeente hoopt zo dat het voor drugsdealers ongemakkelijk wordt om er te staan. Maar deze buurtbewoners vinden het geen geslaagde actie. Het is belachelijk. Als ze aan die kant gaan staan of, of net ernaast, het is meer dat mensen erover kunnen vallen... Eh, eh, of dus, dus het is echt een belachelijk, belachelijk experiment. Het is een onzinnige maatregel die nou ja, echt niet begrepen wordt waarom die er is. Kun je nou bedenken dat dealers daar eh, enige acht op slaan? Nee. Nul natuurlijk. Volgens de gemeente hebben de tegels wel effect, want er zijn geen dieren meer gezien op dat stukje van de wallen. Binnenkort zijn de tegels wel weer weg, want het is een experiment. Het weer in het westen, midden en zuiden regelmatig zon. Ook af en toe een bui in het oosten, wat motregen. 2 graden in Groningen, 8 in Zeeland. Morgen droog, af en toe zon en dan een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zondag 10 december in Theater de Krocht. En dat is de Grote Krocht 41 in Zandvoort. En de deur is open om half drie en de aanvang is drie uur. Dat wordt een hele gezellige middag. Ik heb ze wel eens meer zien optreden. Het is heel erg gezellig. Ik ben begonnen met The Dire Straits Brother in Arms... En ik ga door met Bruce Springsteen, Born to be Run. 3 1 bestaat uit de Tumbleweeds. En dat was een Nederlandse country- en westernformatie... die haar voornaamste succes behaalde in het midden van de jaren 70. Het album Tumbleweeds, dat in 1974 verscheen... werd platina in 1975. In dat jaar werd ook hun versie van Somewhere Between een nummer 1 hit. De Tumbleweeds werden opgericht in 1967 door de Kaatsheuvelse broers Ad en Todd Masseur... aangevoerd met Dick van Krimpen James Bordes en Laura Bordes. Later voegen hun broer Barry en Ines zich bij de band. In 1973 was de band de eerste Europese countryband... die achter het ijzeren gordijn speelde... tijdens een twee weken durende tournee door Roemenië. In 1974 en 75 toerde de groep twee keer door de Verenigde Staten. Ze traden op, ze traden op in de Grand Ole Opry... dat is een Carnegie Hall van het countrymuziek. De Tour werd warm onthaald, maar een grote doorbraak bleef helaas uit. In 1977 kreeg drummer Ad een ernstig auto-ongeluk... onderweg van een optreden uit Nunspeet. In 1980 besloot de zangeres Ine Masseur zich te richten op haar familieleven... en verliet ze de band. De groep werd in 1982 helaas opgeheven. Hier zijn achterin volgens Somewhere Between... I Believe in Music en Kentucky Hills of Tennessee. Veel plezier. happiest people I've ever seen. So clap your hands and stomp your feet, shake your tambourine. Lift your voices to the sky, God loves you when you sing. like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. know my own bed As if I'd never noticed The way she brushed her hair from her forehead And she said, losing love is like a window in your heart Everybody sees you're blown apart Everybody sees the wind blow Tennessee, I'm going to Graceland.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 Wees welkom, kom gezellig eens langs en voel u thuis. De kosten bedragen slechts 2 euro voor twee kopjes koffie en natuurlijk wat lekkers. Komt u voor de eerste keer, dan kunt u gratis aanschuiven. En het is elke woensdag van 10 tot 12 uur. Dus als u blijft tot 12 uur, kan u daarna nog even dit gezellige programma beluisteren. Locatie de Blauwe Tram in Zandvoort. En ik ga door met Roger Whittaker. I don't believe anymore. When I was young I never needed anyone And making love was just for fun en dat is dus niet Roddy Whittaker, maar Eric Carmen met All By Myself. Living alone I think of all the friends I've known But when I dial the telephone Nobody's home krijg je ervan hè, als je denkt CD 1 erin gedaan te hebben... en er zit CD 2 in. Dan krijg je een heel ander liedje dan dat je verwacht. Maar ja, Brezema die zegt alles. Alles komt goed. Het is al laat, maar ik kan ga dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet. Dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart instrumentaal van de week. Floyd Kramer, geboren in 1933, was een Amerikaanse country pianist die vooral furoren maakte in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Floyd Kramer groeide op in Utah, een klein stadje in Arkansas. Op vijfjarige leeftijd begon hij met pianospelen... en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana High Drive Band. In 1955 trok hij naar Nashville en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciaal Nashville Sound. Een van de hoogtepunten uit zijn carrière was zijn tournee door Zuid-Afrika... samen met Chet Atkins en Jim Reeves... waar hij bij aankomst op het vliegveld van Johannesburg... zeker 60.000 mensen stonden te wachten om hem te verwelkomen. Floyd Kramer overleed aan longkanker. Postuum werd hij in 2003 opgenomen in een Country Music Hall of Fame. Ik heb gekozen voor Floyd Kramer met Love Sick Blues. algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan het van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer een tafel via 5740330. 5740330. En u bent van harte welkom. De eerste zondag van de maand kan je tussen 11 en 3 uur een afspraak komen maken voor biljarten en of tafeltennis. De kosten zijn 3 euro per persoon voor 2 uur. Biljarten of tafeltennissen. Inclusief, uiteraard natuurlijk, zoals altijd... een kopje koffie of thee. De Beatles, Alumni or Rigby. Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved house at eight because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt. its usual frame. The day before you. front door at eight o'clock or so. And stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of Dallas day before you Blijft een mooi nummer. ABBA. Met The Day Before You Came. Otis Redding, geboren in 1941 was een Amerikaanse soulzanger die bekend stond om zijn gepassioneerde manier van, van zingen. Zijn grote hit was Sitting on the Dock of the Bay. Deze single werd postuum uitgebracht in januari 1968. Redding groeide op in Macon, in de staat Georgia... en werkte in de vroege jaren samen met Johnny Jenkins... aan het nummer These Arms of Mine. En het lied werd een grote hit. Redding schreef zijn eigen nummers, hetgeen ongewoon was voor die tijd. In 1981 werd Redding postuum opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En in 2012 in de Memphis Music Hall of Fame. Hier is Otis Redding met het is die bekende zoals ik het al zei... Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Then I watch them roll away again.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 Toneelvereniging Wim Hilderink viert zijn 75-jarig jubileum met een absolute klassieker. De toneelversie van de wereldberoemde tv-serie Allo Allo. In het café van René Artois lijkt alles prijs en vree. In werkelijkheid is het café echter een bolwerk van de Franse resistance... een lustoord voor de Duitsers en de schuilplaats van de onschatbare schilderij van de gevallen Madonna. De vele bekende personages met hun clichés en hun bekende maniertjes en uitspraken... zullen allemaal ten tonele verschijnen. Als je daar bovenop de geheime affaires van René... het jank van Edith, de sluwe streken van Herflik... en meermaals onverwacht bezoek rekent... weet je dat je op het punt van je stoel zult zitten tijdens deze hilarische voorstelling... De voorstellingen zijn op vrijdag 15 december om kwart over acht... en zaterdagmiddag 14 december om twee uur. En ook nog zaterdagavond 16 december, ook om kwart over acht. Online reserveren voor kaarten, 10 euro per stuk... vanaf 19 november via www.toneelhilderink.nl. Vaya con Dios, what's a woman? be weak, she'll be strong, struggle on for so long. What's a woman without a man? What's a man without a woman? Don't go by the rule. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Makes her feel like a fool. When right she will try to hold on to the goal. never again. It's a man without a woman? Cross my heart. A woman without a man. Ja, het eerste uur zit er alweer op van Lunchroom op woensdag. Ik hoop u terug te zien straks naar het nieuws en de boodschappen.